uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De VS heeft ambassadepersoneel geëvacueerd uit Sudaan. Volgens president Biden was dit nodig vanwege de gevechten die het land teisteren. Een van de strijdende partijen zegt te hebben geholpen met de evacuatie. Volgens persbureau AP zou het om zo'n 70 Amerikanen gaan, diplomaten en hun familie. Biden zegt niets over medewerking van de RSF-militie. Wel bedankt hij Djibouti, Ethiopië en Saoedi-Arabië voor hulp. De Amerikaanse ambassade is inmiddels dicht. Meerdere landen willen mensen uit Soedan evacueren. Vakbonden in Duitsland hebben loonsverhogingen uitonderhandeld voor rijksambtenaren. 2,5 miljoen Duitsers vallen onder die CAO. Na maanden onderhandelen bereikten de bonden gisteravond laat een akkoord met de Duitse overheid. Werknemers krijgen onder meer een salarisverhoging vanaf maart volgend jaar van 5,5 procent. En ook is er een eenmalige bonus van 3000 euro. Het akkoord betekent dat verdere stakingen voorlopig van de baan zijn. Rusland heeft zeker vijf raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kharkiv en de omgeving. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers, maar er is wel schade. De gouverneur van de Oost-Oekraïnse regio zegt dat één raket op een huis terechtkwam in een dorp ten zuiden van de stad. Een andere raket veroorzaakte een grote brand in de stad zelf. Elsbeth Stoker en Daan Hofstee hebben de journalistieke prijs De Tegel in de categorie Beste Audio Podcast gewonnen. De prijs werd uitgereikt in NOS met het oog op morgen. De winnende podcast heet Grijs Gebied en gaat over bekentenissen die de politie losweekt na infiltratie. De podcast werd uitgegeven door de Volkskrant. De tegels zijn de prijzen voor de beste journalistieke producties van het jaar. De tegels in andere categorieën worden maandag uitgereikt. Het weer op een enkele bui na droog. Vanochtend begint met zon, maar in de loop van de middag raakt het bewolkt... en trekt er vanuit het zuiden regen over. Het wordt vandaag maximaal 14 tot 17 graden.